Zes uur. moet met het NWS Journaal. Minister Koenders wil dat er serieus wordt nagedacht over een Europese FBI. Volgens hem voldoen nationale diensten voor veiligheid niet meer. Koenders zegt dat na elke terreuraanslag klinkt dat de verschillende stukjes van de opsporingspuzzel er wel waren, maar dat ze verstopt zaten bij de binnenlandse diensten. Een Europese veiligheidsdienst kan dat oplossen, denkt de minister. De geldproblemen bij de kerncentrale in Borselen zijn nog niet voorbij. De provincie Zeeland en 19 gemeenten die een belang hebben in de centrale... wijzen de financiële steun van het kabinet af. Ze vinden het aanbod te mager. Het kabinet wilde een garantie geven om een nieuw financieel gezond energiebedrijf op te richten. Daardoor zou er voldoende geld moeten zijn om de verouderde kerncentrale in 2033 te ontmantelen. Maar de provincie en gemeenten vinden dat ze zelf te veel geld moeten bijleggen... en dat de financiële risico's te groot zijn. Vanwege een mogelijke terreurdreiging zijn er op het vliegveld van Rotterdam nog altijd extra veiligheidsmaatregelen. Sinds half één vanmiddag zijn toegangswegen rond het vliegveld afgezet en worden vooral busjes en personenauto's gecontroleerd. De maatregelen zijn genomen na een anonieme tip. Het is niet duidelijk hoe lang de extra controles doorgaan. Deze zomer gingen de maatregelen rond Schiphol vanwege terreurdreiging weken door. Onderwijsinstellingen moeten meer doen om de uitval van zwangere studenten en studerende moeders te voorkomen. Dat staat in een onderzoek van de Vrije Universiteit, die bekeek wat er voor deze studenten wordt gedaan. Zo zijn er bijvoorbeeld vaak geen kolfruimtes voor studenten. En veel van hen komen in de problemen doordat ze lessen missen vanwege bijvoorbeeld een ziek kind. Van de mbo'ers die zwanger zijn of een kind hebben... verlaat de helft de opleiding zonder diploma. Op het hbo en de universiteit is dat twee derde. Het weer nog. Vanuit het westen stevige buien... met kans op onweer en zware windstoten.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 Maar in de Randstad staan nog wel 80 files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. Op de A4 richting Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude een half uur extra over 14 kilometer. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen Roelevarensveen en Rijswijk 25 kilometer en ook een half uur vertraging. Op de ringweg van Amsterdam vanaf de A10 Zuid naar de A10 Noord tussen Knobbet Watergaasmeer en Tuindorp Oostzaan 12 kilometer en een half uur vertraging. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Knobbet het Rijn 8 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Gorkum 15 kilometer en dat kost je een half uur meer. De A15 vanuit eh, Nijmegen naar Rotterdam ook een half uur vertraging. Er staat tussen eh, Gorkum en Sliedrecht-Oost 10 kilometer. En op de A27 naar Almere tussen Knobbert Lunet en Beeldhoven 6. En vanuit Almere staat er tussen Hilversum en Nieuwegein 13 kilometer.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 I got a rocket for the globe. Bomb the disco. Fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it on. We skip till we smashed up, feel it alright, and we rock the ghetto I wish I didn't do ritme van Zandvoort, op 106.9 VFM.